Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aardbeving zijn zeker tientallen doden gevallen. Het epicentrum lag in de staat Morelos, zo'n 120 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Mexico-stad. De gouverneur van die staat spreekt van 42 doden. De beving had een kracht van 7,1. En ook in Mexico-stad werd de beving gevoeld. Het vliegverkeer is daar stilgelegd en de beurs is ook dicht. Twee weken geleden werd Mexico ook getroffen door een zware aardbeving met een kracht van ruim 8. Toen kwamen tientallen mensen om het leven. De storm Maria is op zo'n 100 kilometer afstand ten zuiden van Saba en Sint-Eustatius over het Caribisch gebied geraast. De orkaan van de vijfde categorie is nu op weg naar de Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Op Guadeloupe viel eerder vandaag een dode en op Dominica richtte Maria een verwoesting aan. Sint Maarten heeft betrekkelijk weinig last gehad van Maria. De Britse politie heeft een derde persoon gearresteerd in verband met de bom die deels ontplofte in het metrostation Parsons Green vorige week in Londen. Bij die mislukte aanslag werden 29 mensen licht gewond. In een metrostel vloog een emmer met daarin een explosief in brand en dat leidde tot enorme paniek op het metrostation. Eerder werden al twee anderen gearresteerd. Het Noorse staatsfonds voor de opbrengsten van olie en gas zit bijna een recordbedrag van 1000 miljard dollar, oftewel een biljoen. Dat hebben de Nooren bekendgemaakt. Ruim 20 jaar geleden begonnen de Nooren met het fonds en de investeringen zijn in die periode in waarde geëxplodeerd. Het fonds is onder meer opgericht om de Nooren van een staatspensioen te voorzien. RKC heeft voor de eerste verrassing gezorgd in het KNVB-bekertoernooi van dit seizoen. De Baalwijkers wonnen thuis met 1-0 van Sparta, dat vorig seizoen nog tot de halve finale was doorgedrongen. De andere eredivisieclubs maakten geen fout. Heracles won met 2-0 van Rijnsburgse Boys en AZ won uit bij MVV met 3-2. Het weer.